Wonenbakker met het NOS Journaal. De KNVB lijkt een boycott van het WK voetbal niet uit te sluiten. Voorzitter Frank Pauw zegt dat Oranje tot nu toe wel naar het WK in onder meer de VS gaat... maar wijst er ook op dat president Trump veel dreigementen uit. Her en der gaan stemmen op om het WK komende zomer te boycotten... vanwege Trumps pogingen Groenland in handen te krijgen. Een petitie van journalist Teun van de Keuken voor een boycott is tienduizenden keren ondertekend. Volgens een peiling van één Vandaag zijn Nederlanders er verdeeld over. De Koerdische SDF-militie heeft het kamp Al-Hol in het noordwesten van Syrië verlaten. In het detentiekamp zitten vooral vrouwen en kinderen van IS-verdachten. Er zouden al gevangenen zijn ontsnapt. In de omgeving worden gevechten gemeld tussen de SDF en Syrische regeringsmilities. De internationale gemeenschap is de Koerden niet te hulp geschoten, zegt correspondent Daisy Moore. De Syrische Koerden hebben al jaren goede banden met de VS. Samen vochten ze in een coalitie tegen IS. Maar nu lijkt het alsof de Amerikanen toch gekozen hebben... voor hun nieuwe vrienden in Damascus. Op de rampplek van het treinongeluk in Spanje zijn weer vier lichamen geborgen. Ze worden naar Córdoba gebracht voor onderzoek en identificatie. Het dodental staat momenteel op 42. 122 mensen raakten gewond. Ondertussen gaat het onderzoek verder. Het is mogelijk dat er nog meer lichamen in de wrakstukken liggen. Met zwaar materieel worden de wagons opgetild en verplaatst... zodat de politie ze kan onderzoeken. NEC is doorgedrongen tot de laatste acht van het KNVB-bekertoernooi. In de streekderby tussen de amateurs van de Treffers in Groesbeek... wonnen de Nijmegenaren vanavond moeizaam met 2-1. Alle kwartfinalisten zijn nu bekend. NEC ontmoet volgende maand FC Volendam. De andere kwartfinales zijn AZ FC Twente, Telstar Go Ahead Eagles en PSV Heerenveen. Het weer, in het binnenland opklaringen. Het koelt af naar min 2 tot plus 4.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 En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Don't give up your cart when he's so close. Be soft, be sweet, but be discreet. Don't go off your feet. He's too close for comfort. Too close, too close for comfort. Not again. Too close, too close to know just when say when be firm, be fair, be sure, beware. On your guard, take care while there's such temptation. Yes. welkom bij ZFM Jazz. Tweede uur, samenstelling, presentatie, Akko Beuving. Ja, het is een geweldig mooie zondagochtend... maar het is ook geweldig mooie muziek. Dus dat past wel bij elkaar. Ik zou zeggen, blijf nog een uurtje thuis... en eh, geniet van deze heerlijke jazzmuziek... die eh, zomaar uit de luidsprekers van ZFM eh, komt. het tweede uur staat een beetje centraal... en dan gaat het om de Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition... Dat is een soort wedstrijd om eigenlijk een nieuw eh, jazz-zangtalent eh, voor het voetlicht te plaatsen. Eh, we hebben het dan over het, de winnaar van 2025. Maar en de jury bestond trouwens uit hele bekende mensen. Althans, ik ken ze vrij goed allemaal. En Hampton Galloway, een uh, zangeres, jazzzangeres, trompetist John Ferris, zangeres Nena Vrelon, bassist en artistiek adviseur eh, Christian McBride en zangeres Janice Siegel. Ja, die kennen we wel van de Manhattan Transfer. Ook veel solo-cd's eh, gemaakt. Waar de 200 inzendingen dit jaar uit 27 verschillende landen. En eh, iedereen wil graag meedoen. Nou, voor het geld hoef je het niet te doen, want de hoofdprijs is 5000 dollar. Maar eh, het, als je die wint, dan ga je het ook wel maken. Want ik zei het al in het begin. Bekende, uh, eh, Jasmine Horn, uh, eh, Cyril Samara Joy. Kortom, heel veel hebben meegedaan. En de winnaar van dit jaar was Kate Cortum. een zangeres uit volgens mij Texas. Die nu in eh, Harlem woont. Eh, ja, met een lovende kritieken dus van deze dame gaan we vast wel wat meer horen. En ik zal vast iets laten horen van Kate Kortum. En ga ik eens even kijken waar ik heb staan. Love Me or Leave Me. Zit trouwens ook weer sket in. Sket komt veel voor bij de zangeres vandaag. Love me leave me or let me be lonely. You believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. Oh, there'll be no one unless that someone is you. I independently blue. I want your love and I don't want to borrow. Have it today and give back tomorrow. My love is your love, there's no love for nobody else. Love me or leave me or let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely.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 Have it today and give back tomorrow. My love is your love, there's no love on pira ve pa pa pa should be a bit of ya wi wi ya wi yo ya wi Mooie muziek van Kate Kortum, winnares van dat eh, eh, festival wat ik net al noemde. Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition. Eh, waar worden ze op beoordeeld? Zal ik ook nog even vermelden. ze worden beoordeeld op vocale kwaliteit, musicaliteit, techniek, performance, individualiteit... artistieke interpretatie en swingvermogen. Nou, swing zit er zeker in. dat zit eigenlijk in deze hele uitzending wel goed verwerkt, denk ik. Dan kom ik bij een clubje wat eh, de, de nazaten heet. Ik draai dat wel eens vaker, omdat ik het eigenlijk hele mooie muziek vind. Het is een beetje Nederlands-Caribisch. En uh, het is een, de, als de haan tanden krijgt, is een mooie cd. En daar staat een nummer op waar ik eigenlijk, eigenlijk altijd al stuk van ben. De lok van het dwaalspoor. omdat dat een heel bijzonder eh, ja, ritme is. En eh, je luistert naar en geniet, want de nazaten. Eh, onder andere op de bas-saxofoon... Eh, zit volgens mij uh, Klaas Hekman. En volgens mij doet de snijder op de fluit ook nog mee. Dacht ik, als ik me niet vergis. Dus ik kijk het even na voor de zekerheid. En dit is natuurlijk de nazaten, het spelen muziek van Robbie Alberga. Dat is... Het is echt leuke muziek. Luister en geniet van de nazaten met de lok van het Waalspoor. muziek. Eh, bijzonder ritme. Heel leuk. Eh, dan ga ik naar nummer twee van dat uh, Seraphon Festival. Of wedstrijd, competition moet ik eigenlijk zeggen. En dat was een dame die heet Emma Smit. En die is tweede geworden. Heeft ook nog een aardige prijs in de wacht gesleept. En die speelt met haar voortreffelijke trio. Pianist Jamie Safir. Bassist Connor Chaplin. En drummer Luke Tomlinson. Heeft ze een mooie cd gemaakt. Bitter Orange cd uit 2025. En daar staat een bekend nummertje op. Uh, eh, frame Frame Sauce. Komt-ie. Emma, Emma Smith. Frame frame Sauce. fried potatoes, red ripe tomatoes. I'm never satisfied. I want that frame fram sauce with the hours and pay whips to papa on the side. I don't want pork chops and bacon that won't awaken my appetite inside. I want that frim frim sauce with the awesome with pepper on the side. Now you know a girl, she really got to eat. And a girl, she should eat right. So if I get me ten. I'm gonna feed myself right tonight. I don't want fish cakes and rye bread. You heard what I said. to please. I need a mine fried. I want the frim frim sauce with the arse and fay with shapapa on the side. Sauce van de cd Bitter Orange. Eh, ook een lekker ritme hoor. Dan kom ik bij een clubje wat ook een aardig ritme kan neerzetten. Dat is de Paradox Jazz Orchestra. En die hebben een eh, cd uitgebracht in 2023, Legacy. Remembering the Sky Masters. Er staan mooie nummers op. Eh, het is, ik, ik heb eigenlijk gekozen voor het nummertje... Even kijken waar Jan Menu eh, een, eh, een aardige solo speelt. Oh ja, Because I Love You is, heet dat nummer. Eh, van de Paradox Jazz Orchestra, Because I Love You. muziek van de, eh, ja, de, het, eh, clubje uit eh, Tilburg. De Paradox Jazz Orchestra. Daar kom ik bij een winnaar die dat Sarah Vaughan Competition ook wel eens gewonnen heeft. En die heet... eens even kijken waar ik haar neergezet heb. Uh, Jasmea Horn. en die heeft een cd ooit gemaakt. Love and Liberation. En, en dat, daar staat Out the Window op. Mooi nummertje. En ja, die cd is ook wel een daar nou, kan je wel zien dat die Jasmee Hoorn ook een heel groot talent is. Treedt ook wel in Nederland op, nog niet zo lang geleden volgens mij. You better be smart, cause if you're not, just gonna break your heart. And all of the things you've been See, your girl is made of sugar and spice, but all of the sugar that she's made of will go out the window. Don't you understand? You're the kind of man she preys on. Open up your eyes, don't believe the lies, her deceiving eyes tell. The lady is mischievous, but you cannot see this crazy mystery. Don't you be surprised, for this will make you wiser for your next decision. So I think think twice. You see, your girl is made of sugar and spice, but all of the sugar that she's made of will go out. Ja, ik heb ooit wel eens gelezen dat eh, Louis Armstrong de eerste scatter was... omdat hij gewoon de tekst niet meer wist. Maar goed, dat is, eh, dit is eh, sket op een hoger niveau. Ehm, wat gaan we dan doen? We gaan een tandje terug. We gaan naar de Robin Nolan trio. We hebben eigenlijk nog geen... Uh, gypsy jazz laten horen. En Robin Nolan trio, die maakt dat wel. En die hebben samen met Benjamin Herman een Swing de Paris CD gemaakt. En daar de titelsong van. leuke muziek. Deze gypsy-stijlachtig. En als je het over gypsy-stijl gaat... kom ik ook terecht bij een, uh, een zangeres... die ooit dat eh, concours van uh, Sarah ook gewonnen heeft. Cheryl M.A. En die heeft ook een leuke cd gemaakt. even kijken hoe dat ding ook alweer heet. Dat is It's a Good Day. En daar, staan ook een beetje, daar speelt de gitaar ook een belangrijke rol op. En luister naar het hele bekende nummer Caravan. It's a Good Day... wordt geprezen om zijn elektrische mix van jazzstandards... Franse chanson, Braziliaanse bossa nova en originele composities... met een sterke focus op gypsy jazzgitaar... en het toont haar lichte, veelzijdige stem en speelse interpretaties. Ja, echt een, moeite waard. Dan kom ik bij iets heel anders. Ik laat het vast horen en dan kunnen we beginnen. Even kijken, hier heb ik hem.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 Oh, well, it don't mean a thing when the leader's singing or when he goes I, I, I aye aye. aye. Hey, Mr. Bassman, I'm asking just one thing. Will you please teach me? Yeah, the way you sing, cause Mr.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 With me. Boom boom boom boom boom boom boom boom boom. Well, it don't mean a thing when the leader's singing. Ja, dat waren natuurlijk de Muppets. En, dan het gaat over een baseman. En dan kom ik bij een bandje genaamd Cuban Blizzards. En daar is onlangs weer een cd, een, een, ook een LP, vinyl LP uitgebracht... van een, eh, de 2 meter sessions... Eh, dat was een programma van Douwe Kroeske. En eh, ja, die haalde dan een aantal artiesten naar een studio. En daar speelden ze met veel plezier een aantal mooie nummers. Dat heeft hij ook met Cune Blizzards gedaan. En in die tijd speelde bij de Blizzards Herman Dynam. Een bassist die er wel wat van kan. Die heeft in verschillende bandjes gespeeld. Blues Dimension, eh, Sweet Buster niet vergeten. Daar heeft hij ook mooie solo gespeeld. Maar in deze uitvoering speelt hij ook een hele mooie. Herman Dynam in december iets van de, 5 eh, december, geloof ik, uit mijn hoofd overleden. Bekende bassist, zeer de moeite waard. Luister ook naar deze. En vergeet ook niet te luisteren naar Helmi van der Vecht... die op de B3 aardig weet eh, mee te komen. Help Me, een nummertje van Cuban Blizzards. En dat komt van een cd, Live on the 2 Meter Sessions. Help Me. I can't do it all by myself. Help me, darling. I can't do it all by myself. As long as you help me, darling, I don't need nobody else. You gotta wash my clothes. You gotta can't do it all by myself. As long as you help me, darling, I don't need nobody else. the worst thing I ever heard. It was terrible. Horrendous. Well, it wasn't that bad. Oh, yeah? Oh, there were parts of it I liked. Yeah, I liked a lot of it. Yeah, it was good. It was great. was wonderful. Oh, bravo. More. More. More. Ja, dat waren natuurlijk de Muppets die commentaar gaven op dit nummertje van uh, Help Me. Wat eh, echt leuk was, was die, het, eh, die Albert van die Vecht gaat op de keyboard zijn tempo opvoeren. En dan gaat die solo van die bas beginnen die dat dan weer naar een rustige vaarwaarde brengt echt leuk. Een big band die eh, ik ook zeer kan waarderen is de Ed Palermo Big Band. En die spelen ook mooie muziek. En die hebben een cd'tje opgenomen, een Lousy Day in Harlem. En daar staat een mooi nummertje op. En dat wil ik even laten horen. Even kijken of ik hier kan ik hem vinden. Lee, like Lee Morgan. Nou, Lee Morgan die kennen we allemaal natuurlijk. Komt die uit de cd Lousy Day in Harlem. band. Er speelt veel muziek van Frank Zappa. En de Mothers of Invention. En eigenlijk allemaal leuke dingen. Hij heeft al een aantal cd's gemaakt. Ed Palermo, Big Band, niet te vergeten. Eh, we gaan naar ook nog een winnaar. Moet ik even kijken. Eh, dat is Tyrek McDowell. Dat is een nummertje. Oh, die heeft een cd uitgebracht. Open Up Your Senses. Een cd'tje 2025. En daar ga ik ook nummer van draaien. En dat was ook zo winnaar van de Seraphon eh, Competition. Eh, ik denk twee jaar geleden of zo. Tyrek McDowell, een nieuwe stem, een nieuwe jazzzanger. energy. Won't you flow right into me? Power from the sun and love for everyone. Whoa, precious energy for all eternity shining from above and sending down God. jazzman zou ik zeggen. Uh, eh, Tyrek McDowell, eh, in 2023 de Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competitie gewonnen. Deze CD is van 2025. Open Up Your Arms en is een prachtig visitekaartje. Hij doet me een beetje denken aan Johnny Hartman. Ook een bariton natuurlijk. Dus zeer, zeer, zeer de moeite waard. Je hebt geluisterd naar ZFM Jazz. Veel zangeressen erin deze keer. En die allemaal ook nog een beetje gingen sketten. Dus dat was een thema fun was een thema in de jazz. Twee bassisten, Steve Bailey en Herman Dijnem. Eh, ja, mooie muziek is dat allemaal geweest. En over het algemeen draaien we nooit zo van die hele avant-garde jazz. Maar ik wil eruit gaan met toch een nummertje wat ik zelf de moeite waard vind. En dat is Povo. We Are Povo. En dat is, ik vind het wel grappige muziek. Eh, misschien een beetje te modern, maar het ligt lekker in het gehoor. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het fijn dat je luisterde. En ik wens je een hele fijne zondag. En wie weet, tot ziens. We Are Povo door Povo. Ovo is een uh, Zweedse eh, jazzcombinatie. Uh, spelen vooral nu jazz en jazz-funk fusie.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 Christian.